uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Thijs H. blijft nog zeker 90 dagen vastzitten. Hij wordt verdacht van het doodsteken van twee mensen op de Brunsumerheide... en een vrouw in de Scheveningse bosjes. De rechtbank verlengt zijn voorarrest onder meer... omdat Thijs H. vluchtgevaarlijk is en de kans bestaat dat hij opnieuw de fout ingaat. De verdachte van 27 mag de komende twee weken alleen contact hebben met zijn advocaat. Vorige week bepaalde de rechter al dat Thijs Haan naar het Pieterbaancentrum Centrum moet om psychologisch onderzocht te worden. In Gouda is afgelopen nacht een auto in vlammen opgegaan. Het is al de negentiende autobrand in drie weken tijd in de Zuid-Hollandse stad. De politie heeft een speciaal recherche op de autobranden gezet... en surveilleert extra in de wijken waar de branden waren. De reeks autobranden begon op vrijdag 3 mei. Sindsdien is het om de paar dagen raak in verschillende wijken in Gouda. De politie gaat ervan uit dat alle auto's in brand zijn gestoken. Met een groot deel van de Nederlandse biodiesel is waarschijnlijk gefraudeerd. Dat zou zijn gebeurd in 2015 en 2016. Het Openbaar Ministerie heeft deze week vier mensen aangehouden. Het onderzoek richt zich volgens de Volkskrant op één bedrijf, Biodiesel Kampen. Dat bedrijf zou ten onrechte een deel van zijn diesel het etiket duurzaam hebben gegeven. Ook in België en Groot-Brittannië wordt onderzoek gedaan. Biodiesel wordt vaak gemaakt van oud frituurvet en gemengd met gewone diesel. Sinterklaas zet dit jaar voet aan wal in Apeldoorn. Dat heeft de omroep NTR bekendgemaakt. De landelijke intocht is op 16 november. Burgemeester van Wingerden Boers is blij met de keuze voor haar stad. Er is nog wel een probleem. Apeldoorn ligt niet aan een water waarover een grote stoomboot kan varen. De burgemeester heeft er vertrouwen in dat dit wordt opgelost...